Twee uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA houdt alle Dreamliners aan de grond. De Boeings 787 kwamen de afgelopen dagen meerdere keren in het nieuws vanwege mankementen. Gisteren moest een Dreamliner een noodlanding maken nadat rook in de cockpit was ontstaan. Eerder kwamen al meldingen over een brandstoflek, een gesprongen raam en kortsluiting in een toestel. De FEE e maakt zich vooral zorgen over de lithium-ion-accu's die in de vliegtuigen worden gebruikt. Die kunnen leiden tot kortsluiting en brand, waardoor systemen in het vliegtuig kunnen uitvallen. In Moskou is een van de belangrijkste leiders van de Russische maffia vermoord, Aslan Oesoyan. Hij werd doodgeschoten door een sluipschutter toen hij voor een restaurant zat. De politie denkt dat de schutter enige tijd heeft zitten wachten. In een tegenoverliggend pand werd naast zes patronen ook een klapstoel gevonden. De organisatie van Oesoyan houdt zich bezig met wapenhandel, gokken en afpersing. Bij een brand in een vluchtelingenkamp voor Syriërs in Jordanië zijn zeven mensen omgekomen. Het zijn volgens getuigen leden van één familie. Drie mensen raakten gewond. De brand woedde in een park waar vluchtelingen provisorisch zijn ondergebracht in keten. Het vuur ontstond na kortsluiting in een gaskachel. Volgens een overlevende vluchtte de familie vier maanden geleden naar Jordanië... wegens het geweld in Syrië. In totaal zijn meer dan 200.000 vluchtelingen de grens met Jordanië overgestoken omdat het stevig blijft vriezen heeft het leger des Heils de opvangregeling voor daklozen verlengd tot en met maandag. Sinds vrijdag zijn voor daklozen 400 extra bedden beschikbaar. Voorlopig is dat voldoende, denkt het leger des Heils. Medewerkers rijden extra rond om te kijken of ze daklozen zien die zich nog niet hebben gemeld. In de winteropvangregeling werkt het leger des Heils samen met gemeenten, GGD's en andere opvangorganisaties. Het weer, vannacht vrij veel wolkenvelden. Lokaal komen mistbanken voor. Het wordt tussen de min 5 en min 10 graden. Overdag droog en geleidelijk steeds meer zon. Het blijft bijna overal een paar graden onder nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Vooral omdat Roland zo niet is. Met Paul van Gelder. Van 2 tot 4. Van 4 tot 6 zit u bij Molly. Ik wou toch nog even terugkomen op 2012. Ik weet het, het is te laat, maar toch. Het is een mooie plaat. Johnny Otis, die dood is. Happy New Year, baby. Happy New Year, nothing. The way you treated me last year was nothing happy about it. Yeah, baby, but that was last year. This year I'm turning over a new leaf. I don't believe it. You don't? Well, pick up on this, child. Happy New Year, baby. Happy New Year to you. Happy New Year, baby. Happy New Year to you. Well, I made a resolution. I'm gonna keep the whole year through. I'm gonna give up chasing women, whiskey drinking too. Stop my ballyhooing, yeah! Happy New Year, baby. Happy New Year to you. Yes, I want plenty loving from nobody else but you. I'm gonna give you all my money to buy the things you choose. I even steal and borrow and pawn my clothes and shoes to keep you happy, baby. Happy the whole year through all I won't. sweet and pretty, I'll buy you a big brass bed. If I catch you cheating, I'll fill you full of lead. Happy New Year, baby. Happy New Year to you. Well, I want plenty loving from nobody else but you. <laughs> Zo moet je dat doen. Johnny Otis, die eh, overleed in 2012. Eh, ja, er zijn dan van die mensen waar je niet zoveel van hoort dan belicht ik hier en daar nog een enkeltje. Eh, ja, het is nu 2013 al lang, dadelijk nou, december zit ik nog steeds eh, over dat jaar te, te, praten. Dat kan natuurlijk niet. Ik heb veel nieuwe platen, dat ook. Habib Kote bijvoorbeeld en Eric Bibb. Eric Bibb die kwam Habib Kote tegen en eh, ja, het is een beetje cynisch om hem nu te draaien. Maar ja, dat heb je altijd. Een, <laughs> andere context kan binnen enkele maanden ontstaan. Mali gaat het niet zo best mee. Bamako is de hoofdstad van Mali. On my way to Bamako en hier was Eric Beep nog heel erg positief over Bamako. Well, I'm on my way to Bamako, a place I always wanted to Got a good friend there, Habib Quaté, a great musician, by the way. Got a good friend there, Habib quate gonna meet his family. like coming home. Well, I'm on my way to Bamako. Gonna leave behind the ice and snow. On my way to Bamako to see what I can see. up to the sun. Close my eyes and thank the one. Turn my eyes up to the sun that shines in by my coat. It's my first trip to West Africa. And I'm pretty sure in some kind of way it's gonna feel like coming home. West Africa. And I'm pretty sure, in some kind of way, it's gonna feel like coming home. exaggerated little and I wish I could forgive her, but I do believe she meant it when she told me to forget it, and I bet you will forget it when they find me in the morning wet and drowned, and the wood gets round. I'm going down, I'm going down. I'm coming up for air, it's pretty stuff under there. I'd like to say I didn't care, but I forgot to leave a note, and it's so hard to stay afloat, i soaking wet without a boat, and I knew I should have taken off my shoes. It's front page news, going down. the way to shop. Toch konden ze wel wat als ons. Al was het alleen maar perfect timen. The Monkeys en eh, Going Down. De B-kant was dat van Daydream Believer, ooit geschreven door Neil Diamond. David Jones is overleden in 2012. En, eh, heb ik het alweer over 2012? Vervelende Nieuwe platen. Oké, de nieuwe David Bowie bijvoorbeeld. Where Are We Now, heet hij. Komt in maart uit. had to get the train from Potsdamer Platz, You never knew that, that I could do that, just walking the dead. sitting in the jungle under the stars. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Thousand people. Crossbows are broken. Fingers are crossed, just in case. Walking the dead. hij heeft hij zelf uitgevonden. Een mechaniekje waardoor de snaren aan gingen spannen. En precies eh, op het goede moment stil bleven staan, zodat de toon niet vals was. Oh, Scruggs, overleden in 2012. Mijn rechterhand blijft ze draaien uit 2012. Mijn linkerhand draait allemaal nieuwe platen. Goed, <laughs> weet je dat ook? Oh, Scruggs, een Flint Hill special. Ja, je hoort er dan weinig mensen over, maar hij heeft wel de stijl uitgevonden die eh, je hoorde... en die door duizenden is overgenomen. All over the world, de bluegrass-stijl heeft hij bedacht, althans de banjo. Uh, het banjo-gedeelte van de bluegrass-stijl. Eh, daarvoor dus ehm, Going Down van The Monkeys. Eh, uit uh, B-kantje was dat van Daydream Believer. Nog weer nieuwe. Ja, Tom Waits en Keith Richards staan eh, op een nieuwe cd. Shenandoah ga ik daarvan draaien. Met allemaal shanties en ja... ja wat je niet verwacht van... zeker niet van Keith Richards en van Tom Waits eigenlijk ook niet. Shanties, oké. <laughs> doen nog meer beroemdheden aan mee, maar dit zijn twee uh, mooie mensen. Oh, Shenandoah, I long to hear you. Oh. Shenandoah, I long to see you. Oh. I love your daughter. Away. For her I cross the raging waters. years I courted Sally. River. She broke my heart here in this valley. Oh. mighty river. don't you end it all? I asked my Alzheimer brother. All right, he said, took out his gun, and shot me. I must say, here in rock and roll hell, it sounds a lot like heaven. Hi there, Glad McFeather, David Ruffin, Levi Stubbs. Here's to the good sounds. Son of Rogues Gallery. Een eh, nieuwe cd die binnenkort uitkomt. Met onder andere Tom Waits en Keith Richards draad ik Shenandoah. Eh, dit is ook een hele mooie nieuwe van Gerv Morlix. Een uh, ja, liedje over, over dat uh, <laughs> cowboytje spelen in Amerika... wat soms niet zo leuk is, toch Bang Bang Bang heet die, uh, dat nummer dan ook. He had a horse named Trigger, a dog named Bullet... Squinty eyes and nerves of steel Because he could ride, sitting right hanging at his side. Wide-eyed kids, we were mesmerized, balls glued to that TV screen. On a Saturday morning, we were thrilled to see how many bad guys Rock could kill. Bullets flying through the air, each one gonna land somewhere. Guns were firing, ricochets. sang. Big old shoot 'em up, bang, bang, bang. A drunk, a poet, a fighter, and a friend. A life force about to come to an end. Sitting with an old man, following his code. shot down, so deliberate. Shot down, gone away. Gone forever, miss him every day. Bullets flying through the air. Each one gonna land somewhere. Sun would rise, but the smoke would hang each one. Gurf Morlix in the present tense. Een nieuwe cd die nog niet uit is in Nederland. In Amerika zelfs ook nog niet, geloof ik. Goed, eh, daarvoor eh, een Motown-dingetje eh, van die IJsley Brothers uit 66. En er zijn ook twee mensen overleden van, uit de Motown-stal, zeg maar, in 2012. Bob Babbitt was dat, de bassist. En Frank Wilson is ook overleden, producer. Maar die heeft ook wel platen gemaakt. Verder ja, Joe natuurlijk. En deze, de Van Hel. De band. Virgil Kane is a name and I served on the Danville train. Till Stormont's cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. By May the freshman at Fell, it's a time I remember oh so well. Calvin. This is Chris Daniels, and you're listening to Paul Van Gelder. Why? I'm not sure, really. Terry Evans. En Hans Stasing. Een van de leukere platen die uitkwamen in 2012. The Birds and the Bees. The, the flowers and the trees. And a nou, De band met Lavon Helm, die overleed in 2012. Eh, ja, waarom doe ik dat? Nou, omdat ze zoveel is laten liggen. En eh, de bekende mensen, ja, Donna Summers en zo, die zijn natuurlijk wel genoemd. Maar bijvoorbeeld B.B. Cunningham, heb ik nergens gehoord, die is overleden. Wie is dat? <laughs> ja, wie is dat? Hij speelde met Elton John, met Billy Joel, met Lou Rawls, met Jerry Lewis. Was bassist en zanger en deed dit nummer. Dit ken toch wel? I preach, my dear friends, you're about to receive on John Barleycorn, nicotine and the temptations of Eve. No parking by the sewer sign, hot dogs, my razor broke, water dripping up the spout, but I don't care, let it all hang out. Hanging from a pine tree by my knees, sunshine through the shade, nobody knows what it's all about. It's too much, man, let it all hang out. Looking upside down, my TV's on the blink. Made Galileo look like a Boy Scout. Sorry about that, let it all hang out. Sleep all day, drive all night. Brain my numb, can't stop now. For sure ain't no doubt. Keep open mind, let it all hang out. big brown moon. How does that mess your baby up leg? Eating a Reuben sandwich with sauerkraut. Don't stop now, baby, let it all hang out. B.B. Cunningham werd 70 en doodgeschoten. Let it all hang out. Hij was een beveiliger en uh, kwam een collega te, te hulp. En dat ging een beetje fout. Goed, let it all hang out, uh, eh, B.B. Cunningham. Des Ambres heette het groepje waar hij in zat. van Motown, ik had hem net al genoemd, is overleden in 2012. Do I Love You is dit van Frank. Een van de minder bekende werkjes op Motown. Nu we het er toch niet over hebben, Daryl Scott en Tim O'Brien hebben een nieuw uit. We're usually a lot better than this. Maar van Climbing Up Mountain. I was born. cause I don't wanna have bassist dun, dun, dun, overleed in 2012 Donald Dunn. Donald Duck Dunn. Booker T de MG's, Green Onions. We hebben een nieuwe CD van Del Scott en Tomo, Tim O'Ryan Climbing Up a Mountain. Van de CD We're Usually A Lot Better Than This. Gary Rodriguez heeft ook een nieuwe uit. Like Harry is dit dan. Won't you walk me keer even buiten op gaan roken. vader? Ja. En als je dan eerder moet bedenken.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 CC. Dreadlock Holiday. Dreadlock Holiday. De nieuwe Klinkers heb ik ook. Daarvan het gunningswind van die cd Frisse Wind.